Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran geeft toe dat het land het Oekraïense vliegtuig dat woensdag bij Teheran neerstortte heeft neergehaald. Het Iraanse leger laat in de staatsmedia weten dat het toestel per ongeluk is neergeschoten. Het leger spreekt van een menselijke fout. Bij de vliegramp met het toestel van Ukraine International Airlines kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Verschillende westerse inlichtingendiensten, waaronder die van Nederland... zeiden de afgelopen dagen al dat het toestel zeer waarschijnlijk uit de lucht is geschoten... door de Iraanse luchtafweer. Iran ontkende dat stellig en sprak over een technisch probleem. Een van de nieuwe anonieme advocaten van kroongetuige Nabil B. heeft een interview gegeven aan de Telegraaf. De advocaat zegt daarin dat hij of zij er rekening mee houdt de rest van het leven beveiliging nodig te hebben. De advocaat noemt dat een offer om zo de rechtsstaat te kunnen verdedigen. De anonimiteit van de advocaten is het gevolg van de moord op Dirk Wiersum... die kroongetuige B eerder bijstond. Wiersum werd in september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De nieuwe advocaat zegt het een, zegt het een eer te vinden... in de plaats van Wiersum verder te gaan. Voormalig VVD-minister Rudolf de Korte is overleden. Hij was in de jaren 80 achtereenvolgens minister van Binnenlandse Zaken... en minister van Economische Zaken en vicepremier in twee kabinetten Lubbers. In 1995 verliet hij de politiek. Rudolf de Korte was 83 jaar. Het nieuwe virus dat vorige maand werd ontdekt in China... en een gevaarlijke longziekte kan veroorzaken... heeft een eerste dodelijk slachtoffer gemaakt. Het gaat om een 61-jarige man uit Wuhan die al een slechte gezondheid had. Zeven anderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er is nog veel onduidelijkheid over het nieuwe virus. Zo is de incubatietijd niet bekend... en ook niet of het van mens op mens kan worden overgedragen. Het weer. Eerst is het nog fris en hier en daar komt mogelijk een mistbank voor.